In het noorden en delen van het midden van het land is veel sneeuw gevallen, maar de overlast valt mee. Op veel snelwegen is gestrooid en waar niet is gestrooid passen automobilisten hun snelheid aan. Meldingen van grote glijpartijen of botsingen zijn er niet. Door de vakantie is er ook veel minder verkeer op de weg dan normaal. Bovendien had het KNMI gisteren al vroeg gewaarschuwd voor mogelijke gladheid in de late avond en de nacht. Een Koerdische militant is in Turkije veroordeeld tot levenslang voor een bomaanslag op een busje met toeristen in de bladsplaats Kusadasi. Bij die aanslag in juli 2005 kwamen vijf mensen om het leven, onder wie een Britse en een Ierse toerist. Er vielen dertien gewonden. De Koerd kreeg levenslang voor elke dode en voor het lidmaatschap van de verboden PKK. De man heeft toegegeven dat hij lid is van de PKK, maar hij ontkent dat hij de bom in het busje heeft gelegd. Een Braziliaanse peuter die 32 naalden in zijn lichaam had... is na drie operaties buiten levensgevaar. De stiefvader van het jongetje had de naalden in het lijfje van het kind gestoken. Hij wilde wraak nemen op zijn ex-vrouw, door middel van zwarte magie. Hij stak de naalden in de peuter nadat hij die dronken had gevoerd. Braziliaanse artsen verwijderden eerst de gevaarlijkste naalden uit zijn hart en longen en andere vitale organen. Bij de derde operatie werden vier naalden uit zijn nek gehaald, die dicht bij de ruggengraat zaten. De laatste tien naalden kunnen volgens de artsen voorlopig blijven zitten, omdat ze minder gevaar opleveren. De stiefvader en zijn vriendin zijn opgepakt. Het weer. In het zuiden en midden regent het. Ten noorden van de lijn Enschede-Amsterdam valt sneeuw en natte sneeuw.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 I know you got time choice.